Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft laten doorschemeren... waarschijnlijk niet mee te gaan in de immuniteitsclaim van oud-president Trump. Die vindt dat hij als oud-president niet kan worden vervolgd... voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Op de eerste zittingsdag leken zeker vijf van de negen rechters... niet overtuigd van dat pleidooi. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet is nog onbekend. Het ministerie van Algemene Zaken moet de komende jaren twee keer verhuizen. Vanwege de renovatie van het Binnenhof zou het departement van de premier komende zomer intrekken bij economische zaken. Maar dat nieuwe onderkomen is dan nog niet klaar. Daarom verhuizen de ambtenaren van Algemene Zaken op 31 juli tijdelijk naar Binnenlandse Zaken. Daar worden nu vier verdiepingen voor hen vrijgemaakt. Wanneer ze alsnog naar economische zaken verhuizen is nog niet bekend. Door een blunder van het gerechtshof in Leeuwarden is de uitspraak in een moordzaak uitgesteld. Het hof publiceerde de afgelopen ochtend per ongeluk al een van de arresten, nog voordat de zitting begonnen was. Het gaat om de zogenoemde zwembadmoord in het Groningse Marum in 2012. In die zaak staan vier verdachten terecht. Dat de uitspraak tegen een van hen te vroeg werd gepubliceerd... leidde meteen tot een wrakingsverzoek van de advocaten en tot uitstel van de zitting. Feyenoord heeft met een zegen bij Go Ahead Eagles voorkomen dat PSV zich al officieel kampioen mag noemen. De Rotterdammers wonnen in Deventer met 3-1, waardoor het verschil tussen de nummers 1 en 2 nog steeds 9 punten is met nog drie wedstrijden te gaan. Feyenoord kan alleen in theorie nog kampioen worden, want het doelsaldo van PSV is 30 punten beter dan dat van Feyenoord. Het weer. Vannacht kan het vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenen. Minima tussen 1 en 5 graden. Ook overdag in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon.